Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft expres info over de toeslagenaffaire achtergehouden. RTL Nieuws meldt dat. Ze zijn daar nog eens in gesprekken gedoken die het kabinet in 2019 voerde over de toeslagenaffaire. De notulen daarvan zijn geheim, maar bronnen in Den Haag zeggen tegen RTL dat er werd afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven waarom was gevraagd. En dat er werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals Pieter Omtzigt. Een basisschool basisschool in Hengelo is vanochtend ontruimd na een anoniem dreigement. Ook een paar omwonenden moesten hun huis uit. Met de aangebeld bij ons door een agent eh, met de melding dat er een eh, dreigende situatie zou zijn. Mogelijk een eh, terroristische dreiging. En ik, had, ik had vijf minuten om huis te verlaten. Volgens de politie is er geen acuut gevaar, maar er zijn wel veel hulpdiensten in de buurt. Ook de explosieve opruimingsdienst is naar Hengelo gekomen om onderzoek te doen. En een alleenstaande moeder in Haarlem krijgt binnenkort een leuk extraatje. Het geld uit een wensput in het centrum van de stad. Het is een rooster boven een gat in de grond waar voorbijgangers kleingeld in kunnen gooien als ze een wens doen. Helemaal waterdicht is het niet, zei de bedenker eerder tegen NH Nieuws. Iemand heeft de wensput opengeschroefd en uh, de geld uitgestolen geld gestolen wat door mensen aan de gemeentelijke wensput is bewenst. Er is iemand hier naartoe gegaan met een schroevendraaier of een boormachine. En die heeft de wensput opengeschroefd, het geld eruit gehaald. Om hoeveel geld gaat het? Ja, het gaat toch al snel om, om 16 euro. Maar met een nieuw slot op de put is er toch weer geld opgehaald. In totaal 175 euro. En dat bedrag gaat dus naar een alleenstaande moeder. Ze woonde in een asielzoekerscentrum in Haarlem, maar moest daar weg toen ze een baby kreeg. Het weer. Op steeds meer plekken merk je dat het wat harder begint te waaien. En dat het daardoor ook afkoelt. Morgen is het duidelijker wat minder warm dan de afgelopen dagen. Al is er ook wel zon en het wordt 10 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.